Zo waarschuwt de Hongaarse premier Orbán. Een dorp in de buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Als gevolg van de eerdere doorbraak zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Honderden journalisten zijn naar San José in Chili gekomen... om daar de reddingsoperatie te verslaan van de mijnwerkers die er al twee maanden zitten opgesloten. Volgens de Chileense minister van Mijnbouw is de schacht die naar de mijnwerkers wordt geboord bijna klaar. De boer heeft er bijna een maand over gedaan om op 700 meter diepte te komen. De passagiers van de veerboot die vannacht op de Oostzee in brand is gevlogen... zijn weer terug in Kiel in Duitsland. Een andere veerboot had hen aan boord genomen. Twintig opvarenden hebben ademhalingsmoeilijkheden door giftige rook. De brand was veroorzaakt door een explosie. Het getroffen schip was op weg van Kiel naar Litouwen. De politie is in Kaatsheuvel bezig met een groot onderzoek in verband met de vondst van een dode man vanochtend in een berm achter een camping. Een groot gebied is afgezet en een helikopter heeft luchtfoto's gemaakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Dan het weer vrijwel overal zonnig, alleen in Zeeland nog wat laaghangende bewolking. Op de Wadden een vrij krachtige oostenwind en een middagtemperatuur van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden.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 China heeft nu ook de laatste Japanner vrijgelaten... die vorige maand werd opgepakt tijdens de diplomatieke rel tussen de twee landen. Hij zat samen met drie landgenoten vast omdat ze zonder toestemming zouden hebben gefilmd in een militaire zone. China en Japan hadden toen al ruzie, omdat Japan de bemanning van een Chinese vissersboot had gearresteerd in betwiste wateren. De Hongaarse dam die vorige week doorbrak, waardoor enkele dorpen werden overspoeld met giftig slip, kan het elk moment opnieuw begeven. De regen heeft hem ernstig verzwakt, zo waarschuwt.